make a decision like that, please just listen to me, because I don't want you to leave. I definitely don't want you to leave. Just hear me out. You had a plenty money, 1922. You let other women make a fool of you.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 Hij was destijds de overbuurman van het meisje. Hij was al eerder in beeld als verdachte, maar moest bij gebrek aan bewijs weer vrijgelaten worden. Vorig jaar werd de man opgepakt voor ontucht met een peuter. Zijn DNA bleek overeen te komen met DNA-sporen die op het Turkse meisje werden gevonden. De PvdA wil dat het kabinet alsnog stopt met de testfase van de JSF. PvdA-kamerlid IJsink zei in een debat dat er grote vertragingen en financiële overschrijdingen zijn bij de ontwikkeling van het vliegtuig. Daarom is het volgens haar niet langer verantwoord door te gaan. Door de opstelling van de PvdA is er geen meerderheid meer in de Kamer om mee te doen aan de testfase. Minister van Middelkoop is niet van plan aan de wens van de PvdA tegemoet te komen... en noemt nu stoppen met de testfase ongehoord. Garnalenvissers uit Groningen en Friesland hebben actie gevoerd om hun visgebied te behouden. Met zo'n 40 schepen voeren ze van Lauwersoog naar Zoutkamp in Friesland. Volgens de Nederlandse Vissersbond maken de garnalenvissers zich zorgen of ze in de toekomst mogen blijven vissen op garnalen. Op de plaatsen waar ze veel granalen vangen komen windmolengebieden en mosselbanken. Daardoor raken ze belangrijke visgebieden in de Waddenzee en boven de Waddeneilanden kwijt. In Noord-Brabant zijn opnieuw defibrillatoren gestolen. Gisteren verdwenen er al acht in Sint-Antonis. Nu blijkt dat er ook vijf zijn gestolen in Odilia Peel. Een defibrillator kan met een stroomstoot het hartritme weer op gang brengen. De apparaten hingen in beide plaatsen in openbare ruimte. De politie heeft geen idee wie er achter de diefstal zit en waarom iemand die apparaten zou willen stelen.